Christian Bonenbakker met het NOS Journaal. ProRail mag de dassen onder het spoor bij S gaan verdrijven. De spoorbeheerder heeft daarvoor een ontheffing gekregen. Het treinverkeer tussen Den Bosch en Bokstel ligt sinds dinsdag stil... omdat de dassen het spoor hebben ondergraven. Aan de uiteinden van de Dassenburg zijn nu terugslagkleppen geplaatst... waardoor de dassen er wel uit kunnen, maar niet meer erin. Als er toch nog dassen achterblijven, worden die verdoofd en weggehaald. ProRail hoopt dat er eind volgende week weer treinen kunnen rijden. In het Friese Molkwerum, waar het spoor ook is ondergraven door dassen... gaat het herstel zo'n drie weken langer duren. Premier Rutte heeft de vicepremiers van D66, CDA en ChristenUnie gevraagd voor overleg over de verkiezingsnederlaag van de regeringspartijen bij de Provinciale Statenverkiezingen. De bijeenkomst is dinsdag, zegt de Rijksvoorlichtingsdienst. Het gesprek gaat over de duiding van de verkiezingsuitslag en niet alleen over het wel of niet aanpassen van de stikstofplannen. Wim Hillenaar wordt de nieuwe burgemeester van Maastricht. Dat is bekendgemaakt in een speciale raadsvergadering. De 54-jarige Hillenaar is lid van het CDA... en is nu waarnemend burgemeester van Land van Kuik in Noord-Brabant. Hij volgt in Maastricht Annemarie Pentestraken op. Zij gaat op 1 juli met pensioen. Bayern München heeft trainer Julian Nagelsman ontslagen, meldt de Duitse krant Bild. Het is opmerkelijk, want de club is nog in de race voor het landskampioenschap, de beker en de Champions League. Het ontslag van de 35-jarige Nagelsman komt nadat Bayern de koppositie in de Bundesliga was kwijtgeraakt. Hij wordt waarschijnlijk opgevolgd door Thomas Tuchel, die eerder dit seizoen werd ontslagen bij Chelsea. Het weer. Vannacht regen. Het wordt niet kouder dan een graad of 11. De dag begint op de meeste plaatsen droog met geregeld zon. In de middag ook buien, vooral in het midden en zuiden. Er staat een stevige wind, aan zeewindkracht 7.